NS High Speed begint dan met een treindienst tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat gebeurt eerst nog met 160 km per uur. De reistijd wordt daarmee 21 minuten korter. Eind dit jaar gaat ook de Thalys over de HSL Zuid, maar dan met 300 km per uur. En eind volgend jaar worden de eergisteren gepresenteerde Vira-treinen ingezet. Pleegouders krijgen voortaan meer geld van de overheid. Nu ontvangen ze gemiddeld zo'n 6000 euro per jaar. Minister Rauwvoet wil dat verhogen met zo'n 1000 euro. Hij vindt dat er meer pleegouders moeten komen... en daarom moet het aantrekkelijker worden om een kind in huis te nemen. Als de kinderen in een pleeggezin worden opgenomen... krijgen de biologische ouders voortaan geen kinderbijslag meer. Na bijna twee weken van relatieve rust is in Iran weer gedemonstreerd. De politie gebruikte onder meer traangas om honderden betogers te verjagen... die zich hadden verzameld bij de universiteit in Teheran. Een aantal mensen is opgepakt. Met de betoging werd de studentenopstand van tien jaar geleden herdacht. Die werd toen met veel geweld uiteengeslagen. Bij het protest vandaag werd ook vaak de naam van de verslagen presidentskandidaat Mousavi geroepen. Reisbureau Golden Tours vraagt faillissement aan. De organisatie die reizen naar Turkije verkocht kan de geboekte reizen niet meer uitvoeren. 1750 mensen die al hebben geboekt worden geholpen door de stichting Garantiefonds Reisgelden. Ook regelt de SGR de terugreis voor 150 vakantiegangers die nu nog in Turkije zijn. Voetbaltrainer Mark Wotter is door zijn club Southampton ontslagen. De Zwitserse miljonair Marcus Liebherr nam de Engelse club deze week over... en hij heeft plannen waar Wotter niet in voorkomt. In Nederland was Wotte onder andere trainer van ADO Den Haag, FC Utrecht, Willem II en RKC Waalwijk. Het weer later vannacht en morgenochtend in het noorden en noordoosten mogelijk overlast door zware regenval. In het noordelijk en noordwestelijk kunstgebied kans op zware windstoten.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 don't you see?